Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zal vandaag waarschijnlijk weer veel gaan over een mogelijke deal tussen Israël en Gaza. Het lijkt erop dat die echt in de maak is. Een Amerikaanse nieuwsite zegt dat er ook al wordt nagedacht over de toekomst van Gaza. Vandaag zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken met een plan komen. Daarin zou onder meer staan dat het bestuur in Gaza anders moet... en dat Arabische landen betrokken moeten worden bij de wederopbouw. Let op als je een kilozak blauwe bessen van de Albert Heijn in de vriezer hebt liggen. Mogelijk zijn die besmet met hepatitis A. Dat is een virus dat kan zorgen voor een ontsteking aan je lever. Eet de bessen dus niet op, maar breng ze terug, zegt de appie. De Australian Open zit er alweer op voor tennisser Tellen Griekspoor. De Nederlander moest net in de eerste ronde tegen de nummer 18 van de wereld uit Polen. Het was een beetje een kansloze missie, vertelt sportcollega Edwin Cornelissen. Nou inderdaad, het was in eh, drie sets gedaan. 7-5, 6-4 en 6-4. Eh, het verschil zat hem eigenlijk echt in de fouten. Hè. Als je kijkt, eh, Griekspoor die speelde gewoon minder zuiver dan die Urkac. Kijk bijvoorbeeld naar de onnodige fouten. Griekspoor had er twee keer zoveel dan de Pol. Er zit nog een Nederlander in het toernooi in Melbourne, Bootik van de Zandschulp. Hij komt later vanochtend ook in actie. En schaatsliefhebbers moeten vanochtend naar Winterswijk. Over een half uurtje kan daar worden geschaatst op natuurijs. De ijsbaan is de hele nacht besproeid, zegt de ijsmeester. Hij is trots op zijn clubpie. Want uiteindelijk, we doen met de vrijwilligers, proberen we elke avond weer, eh, als de mogelijkheid er om ijs te maken. En eh, ja, het is altijd maar afwachten of het lukt. En eh, vannacht waren de omstandigheden perfect. Dus heldere nacht en goede temperaturen. het is eh, helemaal goed. Er ligt nu 8 mm ijs op de baan in Winterswijk en dat is dus dik genoeg. Het weer nog een grijze dag met vooral in het noorden af en toe wat regen of motregen. Het wordt 1 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen naar de vesting en Diemen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein. In 5 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Velsen. 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A22 Beverwijk richting Velsen. Bij IJmuiden 5 kilometer file.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 Op de ijsbaan in Winterswijk kan vanochtend op natuurijs worden geschaatst. Het is de vrijwilligers van de ijsbaan vannacht gelukt om 8 mm ijs te maken. Vandaag begint de strafzaak tegen oud-advocaat Ines Wesky. Ze wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Ze zou informatie van en naar Taghi hebben gesmokkeld in de gevangenis in Vught toen ze zijn advocaat was. En tennisser Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de Australian Open. In de eerste ronde verloor de Nederlander in Melbourne kansloos van de Pool Hubert Hurkacz.